uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen wordt vanaf oktober verlaagd met 10 Minister Kamp volgt daarmee het advies van het staatstoezicht op de mijnen. Nu mag er nog 24 miljard kuub per jaar worden opgepompt. Vanaf oktober wordt dat teruggebracht tot maximaal 21,6 miljard kuub. Volgens het staatstoezicht op de mijnen is het verder dichtdraaien van de gaskraan de enige manier om het aantal aardbevingen in Groningen en de kracht daarvan te verminderen. Een man van 34 uit Spijkenisse is vrijgesproken van terrorisme. Het OM had vijf jaar cel tegen hem geëist omdat hij zich in Syrië of Irak zou hebben aangesloten bij IS. Zijn naam zou voorkomen in de administratie van IS. Ook was hij in 2014 een paar weken weg en had hij zich uit het bevolkingsregister uitgeschreven. Volgens de rechter is dat niet genoeg bewijs om te concluderen dat de man contacten heeft met terroristen. De man van het echtpaar dat vorige week dood werd gevonden in Dishoek in Zeeland... heeft eerst zijn vrouw vermoord en daarna zelfmoord gepleegd. Dat concludeert de politie op basis van onderzoek op de lichamen... en na het horen van getuigen, meldt Omroep Zeeland. De twee werden donderdag gevonden in een bos. Vrijdag zei de politie al dat de doodsoorzaak in de relationele, relationele sfeer ligt. In het oosten van Turkije is een politiehelikopter neergestort. Alle twaalf inzittenden, onder wie een rechter, zijn daarbij omgekomen, zegt de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Volgens hem is het toestel neergestort in slecht weer. Bij opgravingen in het westen van Luxor in Egypte is een vrijwel complete grafkamer ontdekt. Waarschijnlijk ligt er een belangrijke rechter begraven. Archeologen vonden tien sarcofagen met mummies en meer dan duizend grafbeeldjes. De grafruimte dateert uit de 18e dynastie, zo'n 1400 jaar voor Christus. Het weer, vanavond en vannacht helder, met op veel plaatsen lichte vorst, morgen zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files in de Randstad van 10 minuten vertraging of meer op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naden en Afrit Bunschoten 12 kilometer. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 10 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Barneveld en Eembrugge 8 kilometer file. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Everdingen 12 kilometer. Tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 6. Tussen eh, Den Haag-Zuid en Delft richting Rotterdam op de A4 3 kilometer file. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat tussen Watergaasmeer en Knopend de Nieuwe Meer 7 kilometer file. A10 Watergaasmeer Koenplein bij Kadoelen 5 kilometer. A12 Arnhem-Den Haag een half uur vertraging tussen Driebergen en Nieuwegein 9 kilometer. 10 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Sliedrecht-Oost.